dat er met ruim 1 miljoen stemmen is gefraudeerd. Ze zei dat de winnaar van de verkiezingen, Viktor Yanukovych... nooit de rechtmatige president van Oekraïne zal zijn. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen eerlijk verlopen. De Nederlandse man die zwaar gewond raakte toen hij en zijn vrouw werden overvallen in Rio de Janeiro is weer bij bewustzijn. Dat heeft de Braziliaanse politie bekendgemaakt. De 37-jarige man werd in zijn arm en buik geschoten toen hij wilde voorkomen dat een jonge gewapende man de rugzak van zijn vrouw stal. De vrouw kreeg krappen met het pistool. De dader is er zonder buit vandoor gegaan. Het Nederlandse stel was op huwelijksreis door Zuid-Amerika. In Dresden zijn gisteren toch meer dan 25 mensen gewond geraakt... bij de rellen rond de herdenking van het bombardement van de geallieerden... in de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er bijna 30 mensen aangehouden. Dat maakte de Duitse politie rond middernacht bekend. In eerste instantie waren er geen gewonden en geen arrestaties gemeld. De jaarlijkse herdenking in Dresden wordt door neonazies aangegrepen om te demonstreren. Dat werd gisteren verhinderd door een keten van tegendemonstranten. Bij het station waar de meer dan 6000 neonaties zich hadden verzameld ontstonden rellen. Veel van de gewonden zijn politieagenten. De Slovaakse Anastasia Kuzmina heeft bij het biathlon de Olympische titel veroverd op de 7,5 kilometer sprint. Ze versloeg verrassend de zesvoudig wereldkampioene Magdalena Neuner uit Duitsland. De Zwitser Simon Amman was de eerste sporter die goud won op de Spelen in Vancouver. Hij was bij het schanspringen van de beste bij het schansspringen van de gewone schans. Het weer, het vriest 2 tot 5 graden en plaatselijk valt wat lichte sneeuw.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 Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. She said, I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. and then I lie till there's no turning back. I don't know why. so long.